Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Om de overheid 4 euro extra worden bezuinigd. Dat zegt een studiegroep van ambtenaren in een advies aan de politieke partijen en het nieuwe kabinet. In de studiegroep zitten topambtenaren en vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank. Een soortgelijk advies in 2010 speelde een belangrijke rol in de verkiezingen en de kabinetsformatie. Volgens dit advies moet het begrotingstekort al in de eerste periode van het nieuwe kabinet fors worden teruggedrongen om in 2017 uit te komen op een structureel begrotingsevenwicht. Het personeel van Netcar heeft vanochtend opnieuw het werk neergelegd. Deze keer zullen de 1500 werknemers zes uur lang niet werken. Het is de derde werkonderbreking in drie weken. De werknemers zijn boos op moederbedrijf Mitsubishi omdat er nog geen uitzicht is op een vertrekregeling. Als de fabriek in Born niet wordt overgenomen moet die eind dit jaar dicht. De wijk Schieringen in Leeuwarden is de slechtste wijk voor jongeren om te wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. Op nummer 2 staat de Rotterdamse wijk Het Oude Noorden, gevolgd door het Huigenspark in Den Haag. Volgens het instituut gaat het om wijken met veel kindermishandeling en criminaliteit. Ook zijn er veel voortijdige schoolverlaters zonder baan. In Nationaal Park Dwingelerveld in Drenthe zijn voor het eerst jonge kraanvogels geboren... Van de twee kraanvogeltjes is er waarschijnlijk één overleden. De vogelsoort komt al sinds 2004 voor in het gebied in Zuidwest-Drenthe, maar er werden geen jongen geboren. Vroeger was de broedende kraanvogel een gewone verschijning in Nederland. Tegenwoordig is hij een stuk zeldzamer. Het weer, bewolkt en periode met regen. Vanmiddag tijdelijk droger, maar later opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen 4 kilometer.